Is er dan niemand die mij eens even wil? Is er dan niemand? Het is hier toch zo stil. Waar zijn mijn vrienden met wie ik alles heb gedeeld? Waar zijn de vrouwen die mij hebben gestreeld? Is er dan niemand die even aan me denkt? Is er dan niemand die mij zijn vriendschap schenkt? Zelfs met mijn verjaardag doen jullie mij alleen. Als ik straks thuis kom, waar kan ik dan nog heen? Ik zit hier al zo lang, een kale cel in de gevang. Blijft dit mijn leven, hoe lang moet dit nog verder gaan? hele weer is mij begaan. En geen gordijnen, maar tralies voor mijn raam. Hier ga je merken dat je moeder niet meer leeft. En dat je vader geen barst meer om je geeft. Ik ga straks luchten in een grote stalen kooi want is het leven buiten mooi. Ik zit hier al zo lang, in alle zuilen gevangen. Blijft dit leven, hoe lang moet ik nog verder gaan? Ik zit hier al zo lang, een stenen muur is in mijn behang. Ik heb geen gordijnen, maar tralies voor mijn zo lang. Een carousel in het gevaar. Blijft in mijn leven? Hoe lang moet dit nog verder gaan? Ik zit hier al zo lang. Een stenen muur is mijn behang. En geen gordijnen, maar tralies voor mijn raam. En geen gordijnen, maar tralies voor mijn raam. girl.